Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering van Soudaan ontkent dat in het vluchtelingenkamp Zamzam sprake is van hongersnood. Volgens een rapport van een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt... worden de 500.000 inwoners van het kamp in Noord-Soedan ernstig bedreigd door voedseltekorten. Elke dag komt 1 op de 5.000 bewoners te overlijden. Maar de regering noemt de omstandigheden niet ernstig genoeg om een hongersnood uit te roepen... Door de oorlog tussen het leger en rebellen, die al ruim een jaar woedt... zijn meer dan 10 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Op meerdere plekken in de wereld is dit weekend stilgestaan... bij de dood van Hamas-leider Haniyeh... die begin deze week in Iran werd geliquideerd. Onder meer in Indonesië, Turkije en Marokko gingen mensen de straat op... maar ook in een moskee in Johannesburg werd Haniyeh herdacht... Verder ging in de Australische stad Sydney een groep moslims de straat op... om hun ongenoegen te uiten over de oorlog in Gaza en de dood van Hanier. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïense bodem en ook al zijn ingezet. Het is niet duidelijk uit welke landen de gevechtsvliegtuigen komen. Waarschijnlijk worden ze gebruikt om Russische kruisraketten of drones uit de lucht te schieten. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden... zoals Denemarken, Nederland en de VS. Hoeveel toestellen Oekraïne nu heeft, is niet bekend. Wielrenster Marianne Vos sleepte vandaag weer een Olympische medaille binnen voor Nederland. Op de wegwedstrijd in Parijs sprintte ze naar het zilver. De Amerikaanse Faulkner won goud. In de medaillespiegel staat Nederland nog steeds op de negende plaats...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 slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. this time we'll take it slow. Het ritme, ritme. van ZFM. I'm in the dark and I can't see where I'm being led. I'd give the world to set the clock back and act like a man.